Ik met het NOS Journaal. Het vormde en dode dieren is nu ook aangetroffen in, op schapenboerderijen in Groot-Brittannië. De Britse dierengezondheidsdienst heeft bevestigd dat het virus is gevonden op vier bedrijven in het oosten van het land. Het Smallenberg-virus wordt verspreid via muggen en aangenomen wordt dat de insecten het kanaal zijn overgewaaid. In Nederland zijn 76 bedrijven met het virus besmet. Nog eens vijf Arabische landen gaan hun waarnemers weghalen uit Syrië. De vijf golfstaten willen niet dat hun waarnemers in Syrië zijn, terwijl het geweld van het regime tegen burgers onverminderd doorgaat. Afgelopen zondag trok Saoedi-Arabië zijn waarnemers al terug, terwijl de gehele Arabische Liga juist had besloten om de missie in Syrië met een maand te verlengen. De Liga had president Assad opgeroepen zijn macht over te dragen, maar dat weigerde hij. In Syrië zijn sinds het begin van de protesten al 5000 mensen omgekomen. De aanbestedingsprocedure voor een nieuw dienstwapen voor de politie moet over. Dat heeft de rechter besloten in een kort geding dat was aangespannen door twee wapenfabrikanten. Minister Opstelte koos vorig jaar voor fabrikant Sig Sauer, maar dat ging niet door omdat er technische problemen met het wapen waren. Opstelte koos toen voor Heckler en Koch de nummer 2 uit de aanbestedingsprocedure. Twee andere fabrikanten vonden dat de procedure moest worden overgedaan en hebben nu dus gelijk gekregen. De Turkse premier Erdogan noemt de Franse genocidewet discriminerend en racistisch. Hij zegt dat Turkije stap voor stap maatregelen tegen Frankrijk zal nemen. Gisteravond keurde de Franse Senaat de omstreden wet goed... die het ontkennen van de, Amerikaans, van de Armeense genocide strafbaar stelt. Volgens de Turken zijn in 1915 veel Armeniërs om het leven gekomen... maar zou er geen sprake zijn van massamoord op deze bevolkingsgroep. Dan nog het weer in het noorden, hier en daar een bui. In het oosten zon, maar vanuit het westen toenemende bewolking. Maximum temperatuur een graad of 7. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd lichte regen. Maxima rond een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar. En op de A79 tussen Maastricht en Heerlen. Tot zover de verkeers.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 ritme van Zandvoort, op 106.9 FM. dat was het Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 早晨。 a soul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 the stars, they burn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 and who I am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 contemplate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 say Shut up, just shut up, shut up What? Shut up, just shut up, girl, shut up say Shut up, just shut up, girl, shut up say Shut up, just shut up, shut up No, girl, shut up, just shut up, shut up Shut up, just shut up, shut up Girl, I love is dying Why did you stop trying? I never been a quitter But I do deserve better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 baby. Stop talking, baby. Or I start walking, baby. Stop talking, baby. Or I start walking, baby.